Good. Welcome. Welcome. So the work is very simple. Dus het werk is heel eenvoudig. <clears throat> it's simply judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around. Het is simpelweg oordeel over je naaste, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om. Who would like to do this work? Wie wil graag het werk doen? Good. Good morning. So she has judged her neighbor and written it down. Dus ze heeft over haar naaste geoordeeld en ze heeft het opgeschreven. It's a very funny question, I think, but it is Hindi, and uh, I see nothing that is pleasing in her, so... But I have to judge her. Dit is misschien een, eh, een, eh, een, een, eh, grappige vraag, maar ik zit naast deze vrouw hier en ik zie helemaal niets waar ik over zou kunnen oordelen. No, you don't have to judge her. Nee, je hoeft niet over haar te oordelen. No. Quite literal. <laughs> <laughs> that will simply happen spontaneously the first time she doesn't give you what you want. Dat gebeurt gewoon spontaan op het eerste moment dat ze jou niet geeft wat je van haar wil. <coughs> the first time she does something you don't approve of, you'll just Judge her. De eerste keer wanneer ze iets doet wat jij niet leuk vindt, dan oordeel je over haar. Hmm. No mistake. We don't do it on purpose. We doen het niet expres. Thoughts appear. Gedachten komen tevoorschijn. So today we meet those thoughts with some understanding. Dus vandaag treden we die gedachten tegemoet met een beetje begrip. It doesn't matter what thoughts appear when those thoughts are met with understanding. Het maakt niet uit welke gedachten naar boven komen, maar wanneer ze tegemoet getreden worden met begrip. This is the end of separation. Dan is dat het einde van afscheiding. So the things that you judge on paper could have happened 10 years ago. Dus de dingen waarover je geoordeeld hebt op het papier kunnen tien jaar geleden zijn gebeurd. When you were three years old. Of toen je drie jaar oud was. Or five minutes ago. Of vijf minuten geleden. Mm-hmm. So as you follow the paper. Dus als je de aanwijzingen volgt op het papier. Simply go to the place that most occurs in you. Dan ga je gewoon naar die plek binnen in jezelf mm-hmm. die het meeste mm-hmm. voorkomt. And we'll meet that situation with some understanding. En dan treden we die situatie tegemoet met een beetje begrip. So you don't have to experience it with such pain in your life. Zodat je het niet meer met zoveel pijn hoeft te ondergaan. And it can look like this. En het kan er zo uitzien. So sweetheart, let's hear the story of the world. Dus lieverd, laat ons het verhaal van de wereld horen. um, my first line is... Uh, I'm afraid that my children have pain and sorrow. Ik ben bang dat mijn kinderen pijn lijden en verdrietig hmm. zijn. Your children are not supposed to suffer. Jouw kinderen zouden hmm. niet moeten lijden. They would be much better off in the long run if they did not experience pain and suffering. Ze zouden op de lange duur veel beter af zijn als ze geen pijn en ellende zouden ervaren. No suffering is what they need in the long run. Wat ze op de lange duur nodig hebben is geen lijden. Can you know more than God? Kan je meer weten dan God? About your children? Over je kinderen? The children? De kinderen? No, I can't. Nee, dat kan ik niet. Mm. How does it feel inside of you when you attach to the thought, I don't want my children to suffer? Hoe voelt het binnenin je wanneer je je hecht aan dat denken wat zegt, ik wil niet dat mijn kinderen pijn lijden? And they suffer. Terwijl ze wel pijn hebben. Much eh, stress and, and pain. Heel veel stress en pijn. Suffer, you suffer. Dus jij lijdt dan. Yes. It's like your children, everyone suffering. Net als je kinderen, iedereen lijdt dan. Yes. Has your suffering ever helped their suffering? En heeft jouw lijden ooit iets ge, ge, ge, gedaan aan hun lijden? Hmm. No. No. We try to teach our children not to suffer and we don't even know how to stop ourselves. We proberen onze kinderen te leren dat ze niet moeten lijden, maar we weten zelf niet hoe we dat moeten doen. So what yes. we do <clears throat> is teach further suffering. Dus wat we doen, is we laten ze zien hoe ze moeten lijden. Just such innocence. En het is zo'n onschuld. We would all stop if we knew how. Als we wisten hoe we hiermee moesten ophouden, dan zouden we het doen. So I'm hearing you suffer when you attach to the thought I don't want them to suffer. Dus wat ik hoor is dat je lijdt wanneer je je hecht aan de, de gedachte die zegt: ik wil niet dat ze lijden. Can you see a reason yes. to drop this story? Dus And I'm not asking you to drop the story. Zie je een aanleiding om dit verhaal te laten vallen? En ik vraag niet of je het wil laten vallen. This is your religion. Want dit is je godsdienst. I don't want my children to suffer. Ik wil niet dat mijn kinderen lijden. This is the religion you worship. Dit is de godsdienst die je vereert. Has it ended suffering yet? En heeft het er ooit voor gezorgd dat het lijden stopt? Or does it cause your own? Of is het de oorzaak van je eigen lijden? This is not a right or wrong. Dit gaat niet over goed of fout. This is simple investigation. Dit is gewoon eenvoudig onderzoeken. It takes much courage to investigate your religion. En er is heel veel moed voor nodig om je godsdienst te onderzoeken. Can you see a reason to drop this religion, this story? I don't want my children to suffer. Dus kan je, zie een aanleiding om deze godsdienst, dit verhaal te laten vallen, wat zegt ik wil niet dat mijn kinderen hmm. lijden? Yes, it, uh, it stops my own suffering. Ja, want dan stopt mijn eigen lijden. Can you see one reason to keep this story in your life that is not stressful. Kan je één reden zien om dit verhaal in je leven overeind te houden waar je geen stress van krijgt? Hmm. No, I can't find it. Die kan ik niet vinden. who would you be in the presence of your children without this concept? Dus wie zou je zijn in de aanwezigheid van je kinderen zonder dit verhaal? Ja, yeah, perfectly happy and relaxed. Totaal gelukkig en ontspannen. That's how I am with my children. Zo ben ik ook met mijn eigen kinderen. They suffer. Ze lijden. And I'm there. En ik ben er voor ze. I hold their hand. I understand. Ik hou hun hand vast en ik, ik be, begrijp het. I listen. Ik luister. Ja. This is the unknown way. En dit is de manier die nog niet bekend is. And it's the simple way. En het is ook de eenvoudige manier. It's love without condition. Dit is onvoorwaardelijke liefde. I don't wait for my children to stop suffering before I am at peace in their presence. Ik wacht er niet op dat mijn kinderen ophouden met pijn lijden, zodat ik me in hun, in hun na, na, nabijheid vredig kan voelen. I understand. Yes. So let's turn it around. Dus laten we het omdraaien. Uh. I'm not afraid that my children have pain and sorrow. I'm afraid that I. I'm afraid that I have pain and sorrow. Ik ben bang dat ik pijn heb en yeah. verdriet. Isn't that why you want them not to suffer? En is dat niet de reden waarom je wil dat zij niet meer lijden? Yes. <laughs> so that you don't suffer. Zodat jij niet meer lijdt. <laughs> yes. Yeah. yeah. I don't use my children for my suffering or my joy. Ik gebruik mijn kinderen niet voor mijn ellende of voor mijn vreugde. And my children are learning peace. En mijn kinderen leren wat vrede is. Yeah. In your presence they have to learn. In, in, jouw, in jouw aanwezigheid moeten ze dat weer leren. Just like in your presence they learn how to suffer. Net zoals ze in, in jouw aanwezigheid leren hoe ze moeten lijden. Everyone's an equal teacher. Iedereen is een gelijkwaardige leraar. We teach what we live. Want we onderwijzen wat we leven. Perfectly. En dat is perfect. Let's look at the next. Wat is je volgende. I want my children to uh, be always happy and uh, what is it? Yeah, always happy. Ik wil dat mijn kinderen altijd gelukkig zijn. Hopeless. Hopeless. <laughs> One, two, three. <laughs> One, two, three. Hopeless. yes, I know. Yeah. Okay. Turned around. Title. I want me to be always happy. Ik wil dat ik altijd gelukkig ben. Yes. It sounds realistic. en dat klinkt realistisch. Much more realistic. Veel realistischer. Ja. ja. Um, I am a student of my children. Ik ben de leerling van mijn kinderen. Let's look at the next. Wat is je volgende? I, uh, oh wait, my children should be protected by me. Mijn kinderen moeten door mij be beschermd worden. Turned around. Draait om. Mm, I have to be protected by myself. Ik moet beschermd worden door mezelf. And stop using your children to protect you from feeling bad. En ermee ophouden om je kinderen te gebruiken om je te beschermen mm. tegen vervelend gevoel. gevoel. They feel bad, you feel bad. Wanneer zij zich slecht voelen, hmm. voelen, voel jij je slecht. We've been taught that this is love. En we hebben geleerd dat dit liefde heet. It doesn't feel like love to me. Maar in mijn oren klinkt het niet als liefde. My children hurt, I hurt. Mijn kinderen hebben pijn, dan heb ik pijn. Hmm. We have believed in all of these centuries that that's love. We hebben al eeuwenlang ge geloofd dat dit liefde heet. That's not my experience. En het is niet mijn ervaring. Does that feel like love? Wat voelt het aan als liefde? No. Mm. It's confusion. Nee, yeah. het, het, het, voelt verwarrend. Ja. Yeah. Hmm. I love to sit with my children in their pain. Can just one person do that? Ik vind het heerlijk om bij mijn kinderen te zitten en wanneer ze pijn hebben, is er één persoon die dat kan. Can I do that without teaching my children that pain is valid, that suffering is valid? Kan ik dat doen zonder dat ik ze leer dat die, pijn, dat die pijn echte waarde heeft, dat dat lijden echt waarde heeft? Or can I just sit with them and understand? Of kan ik gewoon bij ze zitten en het begrijpen? Ja. Listen. Feels much closer. En luisteren. Dan an, voel ik me ook veel dichterbij. It's entirely intimate. Yeah. Het is heel intiem. My daughter was very hurt one day. Op een dag was mijn dochter diep gekwetst. And she called me and she said, "Mom, can I speak with Dad?" En ze belde op en ze zei, "Mam, kan ik even met papa praten?" I need someone that can be angry for me. Ik heb even iemand nodig die voor mij boos kan zijn. And I said, yes, sweetheart. En ik zei, ja, liefje. So I said, honey, it's Roxanne, it's for you. Dus ik zei, liever, dit is Roxanne, voor jou. He gets on the phone. En hij neemt de telefoon. And he listens to her. En hij luistert naar haar. And then he starts becoming very angry. En dan wordt hij heel erg boos. I'll talk to that blankety blank blank. Ik zal wel even tegen zus en zo praten. I'll tell him what I think. En ik zal hem wel eens vertellen wat ik denk. And just became outraged. En hij werd woedend. He loves that. Dat vindt hij heerlijk. he gets pumped up and he looks powerful. Hij raakt helemaal opgeblazen en hij ziet er krachtig uit. And then on the other side of that, he says, honey, she wants to talk to you. En dan aan de andere kant daarvan zegt ze, liefje, ze wil weer met jou praten. And Roxanne says, I can't be mad at this person. En toen zei Roxanne, ik kan niet boos op die persoon worden. You can't be mad at this person. Jij kan het ook niet. I just needed someone to do it for me. Maar ik had iemand nodig die het voor me deed. And he's the only one left. En hij is de enige die nog over is. And if I think my husband needs the work, I need the work. En wanneer ik denk dat mijn man het werk nodig heeft, dan heb ik het werk nodig. Mm-hmm. someone can always do this job for you. Dus er is altijd iemand die dit voor je kan doen. Can you be happy now? Kan jij nu ge gelukkig zijn? Yes, yes, Okay, yes. sweetheart. Yes, yes. Thank you. Um, my children should be. Uh, sweet for each other. Mijn kinderen moeten lief zijn tegen elkaar. And they shouldn't do no um, dangerous things. En ze moeten geen gevaarlijke dingen doen. They should, be, they should be sweet with each other. Is that true? Ze moeten lief zijn tegen elkaar. Is dat waar? That's an old religion. Dat is een oude godsdienst. That never worked. Die nooit gewerkt heeft. They're sweet to each other when they want something. Ze zijn alleen maar lief tegen elkaar wanneer ze iets van elkaar willen. Personalities don't love, they want something. Persoonlijkheden hebben niet lief, ze willen iets hebben. How do you treat them when you attach to this story? En hoe behandelen je, je ze wanneer je je hecht aan dit verhaal? And they are not sweet to each other. En ze zijn, terwijl ze niet lief zijn tegen elkaar. I tell them that I don't like it, that they should be sweet. Dan zeg ik dat ik het vervelend vind en dat ze wel lief moeten zijn. I feel at the same time I put my war on them to make peace. It's en so tegelijkertijd voel ik hoe ik mijn eigen oorlog op hun projecteer, zodat ze vrede kunnen voelen. Yes, that's confusion. Dat, en dat heet ver, verwarring. The attempt to teach peace with war, that's confusion. Yeah. Om te proberen vrede te onderwijzen door middel van oorlog. Dat heet verwarring. You only teach them how to win at war. Je laat ze alleen maar zien hoe ze een oorlog kunnen winnen. Which can never be done. Wat, no, wat totaal onmogelijk is. Can you see a reason to drop the story? I want them to be sweet to, with each other. Dus kan je, zie je een aanleiding om het verhaal te laten vallen wat zegt ik wil dat ze lief zijn tegen elkaar? And I'm not asking you to drop this story. En ik vraag niet of je het wil laten vallen. This is investigation. It is not about morality. Dit is onderzoeken en het gaat niet over moraliteit. Or philosophy. Of filosofie. This is about self-realization. Dit gaat over zelfrealisatie. To realize the self is freedom. Want om het zelf te realiseren heet vrijheid. And freedom only teaches freedom. En vrijheid onderwijst alleen maar vrijheid. Just simply, can you see a reason to drop it? Dus gewoon kan je een aanleiding zien om het te laten vallen. Yes, my personal freedom. Ja, mijn eigen vrijheid. Your personal sweetness. en, en je eigen liefheid. Can you see a reason to keep this story that is not painful? Zie je een aanleiding om dit verhaal in stand te houden die, waar je geen stress van krijgt? I can't find it. No. Nee, I see you're a lover of what is. Ik zie dat je iemand bent die houdt van dat wat is. No mistakes. Ja. Geen, no, geen no fouten. mistakes. Geen fouten. That tree does not error. Die no. boom daar maakt geen fout. The clouds and the sun and the moon, there is no mistake. De wolken, de zon en de maan, er bestaan geen fouten. Your children's actions, no mistake. En de handelingen van je kinderen, er zijn geen fouten. We can't change a tree. We kunnen een boom niet veranderen. But we can investigate and come to understand the tree and the children and what is. Maar we kunnen het onderzoeken en dan krijgen we wat meer inzicht in de boom en de kinderen en dat wat is. And understanding is the end of en dat inzicht is het einde van pijn. Who would you be without this story? My children should be sweet to each other. Wie zou je zijn zonder dit verhaal wat zegt mijn kinderen moeten lief zijn tegen elkaar? At peace with myself. Dan zou ik me binnenin me vredig voelen. Mm-hmm. And at peace with your children. En ook samen met je kinderen. Yes. Yeah, very sweet with your children. Dan zou het heerlijk zijn met je kinderen. Rather than putting your war on them. In plaats van dat je jouw oorlog op ze projecteert. My children should be sweet and turn it around. Mijn kinderen moeten lief zijn, draai het om. I should be sweet to myself. Ik zou lief zijn tegenover ik zou lief moeten zijn tegenover mezelf. And another one. En nog eentje. I should be sweet. Ik zou lief moeten zijn. To my children. Tegen mijn kinderen. Of course, yes. Isn't that what you want? En is dat yes. niet wat je eigenlijk wil? <laughs> So much. Yes, sweetheart. Ja, zoveel. And they can only learn that from you. En dat kunnen ze alleen maar van jou leren. I had a most amazing experience. Ik had een hele verbazingwekkende ervaring. I was with my two sons. Ik was samen met mijn twee zoons. I had this moment of clarity 13 years ago. En 13 jaar geleden heb ik dit moment van helderheid gehad. And I could see in the way that you're seeing now. En toen kon ik zien op dezelfde manier waarop jij dat nu ook kan. It started to be clear to me what the problem <laughs> was. en toen begon het mij een beetje duidelijk te worden wat het probleem was. And I was watching my two grown men sons. En ik zag mijn twee volwassen zoons. And they were physically fighting in ze, the room. Ze waren in de kamer fysiek aan het vechten. And I could hear their bodies hit. They were wrestling. Ze waren aan het worstelen en ik kon horen hoe hun lichamen tegen elkaar aankwamen. And I could hear their bodies hitting and falling. Ik hoorde hoe ze vielen en hoe hun lichamen tegen elkaar aanbotsten. These two grown men. Deze twee volwassen kerels. And both of them were yelling, "Mom, mom, make him stop." en ze schreeuwden allebei, "Mom, mom, laat hem ophouden." Hmm. And I just look like this. En ik zag er net zo uit als nu. Love. Dat is liefde. Unconditional love. Onvoorwaardelijke liefde. The sound of God. En het is het geluid van God. Ah. I didn't. I was so attached to my thinking that it didn't leave my sons available to me before that time. En hiervoor was ik zo vastgehecht aan mijn manier van denken dat mijn zonen mij niet konden bereiken. I was so in the future with they should be sweet to each other. En ik was zo bezig in die toekomst die zegt ze moeten lief zijn tegen elkaar. That I had never seen them. Dat ik ze nog nooit had ge ge gezien. And without a story, it didn't matter what they were doing. En zonder verhaal maakt het niet uit wat ze deden. I love. Ik hou van ze. That's intimacy. En dat heet intimiteit. They noticed. En het viel ze op. And that was 13 years ago. En dit gebeurde 13 jaar geleden. And they have never had a physical fight or loud argument like that again. It was done. En sinds die tijd hebben ze nooit meer gevochten op een fysieke manier of ruzie gemaakt met elkaar. Het was klaar. And that's the power of love. En dat is de kracht van liefde. That's what it's like to sit in the presence of love. Zo ziet het eruit wanneer je in de aanwezigheid van liefde bent. It's over. Het is klaar. Or not. Of niet. I'm looking forward to. Mm. <laughs> Daar kijk ik naar uit. So they should not do dangerous things. Dus ze mogen geen gevaarlijke dingen doen. Are you God? Ben jij God? Can you really know that that's true? Kan je echt weten dat dat waar is? I can't know. And how do you treat them when you attach to this thought? En hoe behandel je ze wanneer je je hecht aan deze gedachte? you teach them the world is a dangerous place? Laat je ze dan zien dat de wereld een gevaarlijke plek is? Yes, sometimes, not always. Yes. Soms, ja, yeah. niet altijd. That this paradise is something to fear. Dat dit paradijs hier iets, iets, iets is waar je bang voor moet zijn. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. So, how does that feel? En hoe voelt dat? Uh, well, it gives me stress and I cannot be with them the way I, I feel it, it can. Het geeft me stress mm-hmm. en dan kan ik niet op die manier met ze samen zijn zoals ik weet dat dat kan. Who would you be without the story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? My children need to stop doing dangerous things. Wat zegt dat mijn kinderen moeten ophouden om gevaarlijke dingen te doen? embracing life. Dan zou ik um, het leven omhelzen. Yes, clearly. Ja, yeah, met helderheid. We know how to live. We don't jump off of cliffs. We weten heus wel hoe we moeten leven. We, we springen niet van afgronden af. Only fear, and, only fear and confusion jump off a cliff. Alleen angst en ver, verwarring die springen van een grote hoogte. Clarity knows how to live safely and beautifully. Helderheid weet hoe het moet leven, veilig en op een mooie manier. Without using fear to scare itself into some kind of safety. Zonder dat het angst misbruikt om zichzelf in een of andere veiligheid te dwingen. ja. So, sweetheart, let's turn it around. Dus liever draai het om. Mm-hmm. um, I should be nice for myself and I shouldn't do dangerous things. Ik zou lief moeten zijn voor mezelf en ik moet mm. geen gevaarlijke dingen doen. Yes. Like attacking your children in a way that frightens you. Zoals je kinderen aanvallen op een manier die jou bang maakt. Mm And frightens them too. And him yes. also. Oh. Yes, it's clear. Let's look at the next. Mm-hmm. Wat is je volgende? My children are uh, vulnerable and sweet and sometimes aggressive. Mm. Mijn kinderen zijn kwetsbaar en lief en soms agressief. Turned around. Draait om. I'm vulnerable and sweet, sometimes aggressive. Ik ben kwetsbaar, lief en soms agressief. Yeah. Yeah. yeah. So that's that's they are your a mere image of your own self. Dus ze zijn het spiegelbeeld van jouzelf. You find freedom, they find freedom. Wanneer jij de vrijheid vindt, vinden zij die vrijheid. You live war, they learn war. Mm En wanneer jij die oorlog leeft, dan leren zij oorlog. Yeah. They're a mirror image of your very own self. Ze zijn het spiegelbeeld van jouzelf. zelf. The next. En je volgende. I never want to be. Um, I never want to see my children in pain or sorrow again. Ik wil, ik wil mijn kinderen nooit meer in pijn of ellende zien. I'm willing ik ben bereid om. I'm willing to see my children in pain and sorrow. Ik, ik ben bereid om te zien dat mijn kinderen pijn en ellende hebben. Yes, and experience how that feels and how that looks and how you treat them. En voel hoe dat dan voelt en hoe dat eruit ziet en hoe je dan tegen ze bent. And if it doesn't feel 100% intimate and wonderful for you. En als het niet 100% intiem en fantastisch aanvoelt. In sickness or in health. Hmm. In ziekte of in gezondheid. Your work's not done. Dan ben je nog niet klaar met je werk. If it's painful, you pick this work up again. Als het pijn doet, dan begin je weer met dit werk. And set yourself free. En maak jezelf weer vrij. Or not. Of niet. <laughs> I look forward to. Yeah. Ik kijk er naar uit om. I look forward to see my children in pain and sorrow. Ik kijk ernaar uit om te zien dat mijn kinderen pijn en ellende hebben. Yes. It could happen. Want het zou weer kunnen. It's a test. Het is een test. And I feel at ease now. It's okay. Yeah. Yes. I received an email from a man in Colorado. Ik ontving een e-mail van een man in Colorado. He has a son that is 20 months old. En hij heeft een zoon die 20 maanden oud is. And he said his son broke his little arm. En hij zei dat zijn zoon zijn armpje had gebroken. And he doesn't have this concept. En hij heeft dit idee niet. And he says that's the happiest little 20 month old baby he's ever seen with a broken arm. En hij zei het is de blijste 20 maanden oude baby die hij ooit heeft gezien met een, met een gebroken armpje. But without this story, he's a happy father. He can only see a happy child. Want zonder dit verhaal is hij een hele hmm. blije vader. En dan kan hij alleen maar een blij kind zien. They're both having fun. Dus ze hebben allebei de grootste lol. There's no fear in the house. Hmm. Er is geen angst in dat huis. No pain. Geen pijn. Hmm. Yeah. Hmm. Okay, sweetheart, let's get some response. Oké, okay, we zullen wat commentaar krijgen. Any thoughts, questions? Zijn er gedachten of vragen? What were your experience? Wat was jullie ervaring? Yes, sweetie. I'm kind of in the story that I teach. If if if one hits the other. Ik zit in het verhaal waarin ik leer dat als de een de ander slaat. Um, And I should be sweet instead of them. En, wanneer, en ik moet dan aardig zijn in plaats van zij. That I am teaching him to continue his beating and dat ik ze leer hoe ze moeten doorgaan met dit slaan. En zo so on. Enzovoort. Well, you could always um, do the work on it. Je kan er altijd het werk over doen. And come to see what you need to see. En dan kom je erachter waar je achter moet komen. I talk to my children this way. Ik praat op deze manier tegen mijn kinderen. When you two fight, wanneer jullie tweeën vechten, I'm unhappy. Dan ben ik ongelukkig. I want you to stop for my happiness. Dus ik wil dat je ermee ophoudt voor mijn geluk. I'm working on it. En ik ben eraan ik, en ik werk eraan there is war in the world. Are you teaching that too? Are you teaching um, uh, President Clinton to bomb people? Want er is oorlog in deze wereld. Is dat ook wat je ze leert? Laat je ze zien, zoals president Clinton, hoe je die landen moet bombarderen? Just work on your own war zone. Werk alleen maar aan je eigen oorlogszone. Just find peace there. En Vind die vrede daar. We will walk our path. Want wij gaan toch onze eigen weg. And you walk yours. En jij gaat je eigen weg. And if yours is attractive, we'll follow you. En als die van jou er aantrekkelijk uitziet, dan volgen we jou. Also with very very small children, the same thing. Maar op dezelfde manier met hele kleine kinderen. If two small children are fighting, en die twee kleine kinderen vechten. And I project that they are going to hurt each other. En ik projecteer dat ze elkaar pijn gaan doen. I enter into it for my own peace. Dan, dan, ga, dan uh, bemoei ik me daarmee voor mijn eigen vrede. This is all about me. Het gaat alleen maar over mij. Self-love. Dat is eigen liefde. If I project that in pain, wanneer ik projecteer dat jij pijn hebt, I go to you for my sake, not yours. Dan bemoei ik me met jou voor mezelf, maar niet voor jou. Why do you want your children to stop fighting? Waarom wil je dat je kinderen ophouden met ruzie maken? So that you'll be more comfortable. Zodat jij je prettiger voelt. Because when they hurt, you hurt. Omdat wanneer zij pijn hebben, heb jij pijn. Let's just get this thing squared away. Laten we hier gewoon even heel duidelijk over zijn. This is simple. Dit is eenvoudig. To be there for you is self-love for me. om dat te doen voor jezelf. Dat heet eigen liefde volgens mij. Haven't you noticed when you try to solve someone's problem? Is het je niet opgevallen dat wanneer je iemands probleem probeert op te lossen? Most of the time they don't even want to hear it. Dat, dat ze het grootste gedeelte van de tijd het niet eens willen horen. You're just pleasing yourself or attempting to. Je bent alleen maar jezelf aan het gelukkig maken, of je probeert het althans. Awareness, that's all we're working with today. Bewustzijn, dat is het enige waar we het vandaag over hebben. Don't change your lives. Verander je levens niet. If if you seem to be uncomfortable in your life, Wanneer het erop lijkt dat je discomfort ervaart in je leven, investigation may help. Dan zou dit onderzoek je kunnen helpen. Can't hurt. Het kan in elk geval geen kwaad. Any other thoughts, comments? Nog meer gedachten of commentaar? <clears throat> um, what you're saying touches me very deeply, and and at the same time I feel almost. Uh, I I hurt. Oké, okay, wat, je zegt, it it, it wat je zegt, dat raakt me heel diep, maar tegelijkertijd voel ik ook een diepe pijn. Well, it's very painful when we begin to realize that we're not the savior of the world. Het is ook heel pijnlijk wanneer we ons beginnen te realiseren dat we niet de redder van deze wereld zijn. That we are to be the savior of ourselves first. En dat we alleen maar de redder van onszelf zijn op de eerste plaats. And then maybe we'll get instructions from a higher source. En misschien kunnen we daarna wat aanwijzingen krijgen van een hogere macht. Can you just take care of yourself first? Kan je gewoon nu voor jezelf zorgen? If you can take care of yourself, you may get further instruction. Als je gewoon voor jezelf kan zorgen, kan het zijn dat je verdere aanwijzingen krijgt. But if I can't take care of me, what do I have to offer you? Maar als ik niet voor mezelf kan zorgen, wat, heb, wat kan ik jou dan bieden? I just teach you more confusion. Ik laat je alleen maar zien hoe je, hoe je nog verwarder kan raken. Until I am my friend, I cannot teach friendship. Totdat ik mijn eigen vriend ben, kan ik geen vriendschap onderwijzen. Yes, very frightening. En dat kan heel angstig zijn. Unsettling at first. En dat kan je een beetje van je stuk maken. You lose your whole world when you drop your saviorship. Want je raakt je hele wereld kwijt wanneer je realiseert dat je geen redder mm. bent. It leaves you with you and that's interesting. Want jij bent dan nog de enige die overblijft en dat kan heel interessant zijn. Mm. Any other thoughts? Nog meer gedachten? Questions? Vragen? Ehm, ik doe mijn Nederlands. Eh, ik ben heel erg in verwarring over eh, eh, opvoeding. Bestaat dat dus niet? I'm very confused about the concept of raising children. You mean it doesn't exist? Moet ik, moet ik mijn kinderen niet leren wat wel hmm. kan en niet kan? Moet ik geen grenzen stellen? Shouldn't I teach my children what can and cannot be done? Shouldn't I teach them their boundaries? Absolutely. Absoluut wel. And how in your way? Mm. En hoe dan? Op jouw manier? Don't do it in my way, do it in your way. Doe het niet op mijn manier, doe het op je eigen manier. What I say is if it is not wonderful for you sometimes. En wat ik zeg is dat, het, is dat wanneer het af en toe niet fantastisch voor jou aanvoelt. to just judge your children and write it down and ask more questions and turn it around. Om dan gewoon over je kinderen te oordelen, het op te schrijven, vier vragen te stellen en het om te draaien. And if you live the turnaround, your children, children will follow. En wanneer jij dan die omdraaiingen leeft, dan volgen je kinderen vanzelf. And this work doesn't say to live the turnaround. En dit werk zegt niet eens om die omdraaiingen te leven. This work is not about a doing. Want dit werk gaat niet over iets wat je doet. But when a new awareness is hit, you notice that it changes the doing. Maar wanneer je een nieuw bewustzijn in jezelf raakt, dan verander je dat het doen verandert. Dan merk je dat het doen verandert. If my child is walking on a cliff, about to fall. Wanneer mijn kind langs een afgrond loopt en het staat op het punt om te vallen. I say, sweetheart, please move where it is safe. Dan zeg ik, liefje, wil je alsjeblieft een beetje daar vandaan gaan? Because I don't want to live my life without you. Want ik wil mijn leven niet leven zonder jou. I want you to be safe whether you like it or not. Ik wil dat jij veilig bent of je het nou wil of niet. So that I am more comfortable on this planet. Zodat ik me hier op deze plek veel wat prettiger voel. I don't really care about what you think about it. En maakt me niet uit wat je hierover denkt. I want you to be here for me. Want ik wil dat jij hier bent voor mij. So just to play with it. gewoon, hier kan je gewoon een beetje mee spelen. Yeah. How do I respect the dignity of my children's path? Hoe respecteer ik de waarde van de weg van mijn kinderen? Any other thoughts, questions? Nog meer gedachten of vragen? Yes. Um, I had the privilege of receiving uh, an elder son who had uh, autism or was in ik had, for het, years. ik had het voorrecht om een autistische zoon te krijgen. And uh, he was a crystal, just like his brothers who came after him. So it was like he was received. A crystal. Hij was een kristal, net zoals zijn, bro zijn broers die na hem kwamen. uh, with one difference that, um, if I have to put it simple, he was, um, let's say, a lamb of God and the next two ones. En om het eenvoudig te zeggen, hij was een lammetje van God. And uh, the next two ones were born in Guatemala in the state of siege. So I had these war... Uh, drums going on all the time. En de andere twee waren geboren in Guatemala. En dus ik had al dat oorlogsgeluid wat steeds doorging. But it was such a privilege. And it still is. Maar het was zo'n groot voorrecht en dat is het nog steeds. To have, uh, by God's grace, seen him <laughs> come out of this state. Om hem door de genade van God hier uit te zien komen. And to have the help of these other two. En om de hulp te krijgen van deze andere twee. By beating up their drums and finally getting some anger out of their parents, who were sort of solidified in their past. So I just wish to share that with you and encourage all, all parents to be open to them and respectful. Thank you. Did your autistic son tell you what it was like in the bubble? Heeft jouw autistische zoon je verteld hoe het was om in die bel te zitten? Uh, is sort of regularly or at times that he feels comfortable in my presence. He starts telling that it was fearful, but there's much more to, to come yet. Soms voelt hij zich prettig als ik bij hem ben en dan vertelt hij me wel hoe angstig het was. And when he's in the autistic state, mm-hmm. Does he tell you if that is fearful or not? En wanneer hij in die autistische staat is, vertelt hij je dan of het angstig is of niet? In the autistic state, free. Want in de autistische staat is hij vrij. Coming out of the bubble is different. Om daar uit te komen, dat is een verschil. Ja, Yeah, he said there have been many times in these last few years after he had decided to come out. Ja, dat heeft hij vaak verteld, dat in de laatste jaren nadat hij besloten had om eruit te komen. dat um, at times, and I was maybe I, I, I initiated it by telling him uh, that I was afraid at some stages that he would go back. En misschien komt het wel omdat ik tegen hem heb gezegd dat ik er bang voor was soms dat hij weer terug zou gaan because he was really in a very uh, dangerous sort of uh, space by his living conditions. Want hij was echt in een hele in een hele gevaarlijke situatie door de manier waarop hij leefde. He can only know that when he comes out and you tell him. Dat kan hij alleen maar weten wanneer jij het tegen hem zegt als hij er weer uitkomt. Hmm. It's you that that's not okay with, not him. Want jij bent degene die dat vervelend vindt, niet hij. Ja. Yeah. Yes. He's fine. Hij is oké. Okay. Yeah. Yes. I have to work on, on many things. Yes, sweetheart. ja, ik moet op een heleboel dingen het werk doen. Welcome to the work if you think it would serve you. welkom bij het werk als je denkt dat je er iets aan hebt. Yes. We'd to love you for yesterday too, because so many tears are flowing now. and Things are coming out. Good, ik dank je ook voor gisteren, want er zijn nu zoveel tranen en er komen zoveel dingen naar buiten. Yes, the, the cleanse is um, very good thing. Ja, dat schoonmaken is iets heel bijzonders. We beat the drums and beat the drums and stem with them. Stem with them. It's what we do to bring a child out of autism, we think. We do everything we can to bring the child out of the bubble. We doen alles wat we maar kunnen om dat kind uit die staat te halen. For our own happiness. Voor ons eigen geluk. They're fine in the bubble. Want in die staat zijn zij. And you're okay. fine when they're in the bubble. En dat ben jij ook wanneer zij in die staat zijn. Through the power of investigation. Door de kracht van dit onderzoek. No investigation. Maar zonder onderzoek. We are not content until they are living in this illusion. Zijn wij niet te, tevreden totdat zij in deze illusie komen te leven? I watch my grandchildren. Ik kijk naar mijn kleinkinderen. Children aren't born when they come out of the womb. Kinderen worden niet geboren wanneer ze uit de baarmoeder komen. They're born when they attach. Ze worden pas geboren wanneer ze zich gaan hechten. They equate thought with a false reality. Want ze stellen gedachten gelijk aan een onechte werkelijkheid. This is only natural. The thought is the reality they're attached to. It reflects. En dit is alleen maar natuurlijk, want die gedachte is die werkelijkheid en hij reflecteert. And that's when the dream begins. That's when they're born. En dat is het punt waar de droom begint. Dan zijn ze pas ge geboren. Two, three, four. Misschien als ze twee zijn of drie of vier. I can say, mother, father. En dan zou ik kunnen zeggen, moeder, vader. It means nothing. I'm still not born. Het betekent niets, want ik ben nog steeds niet geboren. I'm in a bubble. Ik, ik ben in zo'n luchtbel. But you don't call me autistic. I look like you. Maar jij noemt mij niet, niet autistisch, want ik zie er net zo uit als jij. I say trees, sky, birds. En dan zeg ik, de boom, de hemel, de kinderen, de vogels. I'm still not born. There's still no connection. There's still no meaning attached. Ik ben nog steeds ongeboren. Er is geen contact. Ik heb nog steeds geen, geen waarde, geen betekenis aan die dingen gehecht. And then there's an intention and it's all born instantaneously. En dan ontstaat er een intentie en dan is alles tegelijkertijd geboren. I call it instantaneous unenlightenment. En dat noem ik instant onverlichting. Welcome, Angel. So we bring our children in to continue to re reflect our thinking. Dus Nothing wij, serious here. wij halen onze kinderen naar ons toe, naar binnen toe, zodat ze hmm. kunnen doorgaan met het reflecteren. en just, het is geen ernstige zaak. It's just all wonderful, wonderful you. En het is uiteindelijk hmm. alleen maar allemaal fantastische jij. You are the name I call for me. Want jij bent de naam die ik gebruik voor mij. Mother. Mutter. I wonder sometimes, maybe he's been much more mother, mothering me than I've been mothering him. En soms dan lijkt het wel alsof hij veel meer een moeder is voor mij dan ik voor hem. Well, today you can end the guesswork with that. It's true. En vandaag, <laughs> vandaag hoef, je, hoef je dat niet meer af te vragen, want het is waar. Thank you. Welcome, Angel, and you. must have a lot of courage to say this. Je moet wel heel veel moed hebben om dit te zeggen. To, to see, I, I have not enough courage. Want ik heb niet genoeg moed. I am afraid uh, they will cut off your head. <laughs> If you say these things. Want ik ben bang dat ze je hoofd eraf hakken wanneer je zoiets zegt. My head is your head. Maar mijn hoofd is jouw hoofd. I have no use for it. Want ik heb er niet aan. If you want it, it's yours. En als jij het wil hebben, mag je het hebben. It will not serve you any more than it did me. Want je zal er niet veel meer aan hebben dan ik. you must. You must have a lot of courage. Je hebt heel veel moed. There's no courage to love. Maar in liefde bestaat geen moed. It's fearless. Want het is zonder angst. It doesn't move. Het komt niet van zijn plek. It will meet itself wherever it is, without limit. En het zal zichzelf tegemoet treden, waar het ook is, zonder beperkingen. Or reservation. Of reserveringen. You would do the same. En jij zou precies hetzelfde doen. And you do. En je doet het ook. We all have our role. We hebben allemaal onze eigen rol. All together one, no mistake, perfect, no higher, no lower. Allemaal samen als één. Er bestaan geen fouten. Het is perfect. Niemand is hoger of lager dan een ander. No one, no, no one more wise than another. Niet één is wijzer dan een ander. We just investigate attachment to the thought that would keep us from the awareness of that. We onderzoeken alleen maar en het hechten aan de gedachte is hetgene wat ervoor zorgt dat we dat bewustzijn niet hebben. Simpel, Eenvoudig. Any other thoughts, questions? Nog meer gedachten of vragen? Yes. I have a question. Um, if you then can love your children unconditionally or your man or anyone Als je dan who's around you. je kinderen of je man of wie om je heen dan ook onvoorwaardelijk kunt liefhebben then you, in that state you must be able to live with anyone. Dat betekent dat dat je dus met iedereen kunt samenleven. And you do. En dat doe je ook. <laughs> We do already. We already do. Any other thoughts, questions? Nog meer gedachten of vragen? Yes. Um, yesterday you mentioned um, a little bit in this context, because now it's again about love. Yesterday Gisteren mentioned... zei je hier iets over, nu gaat het weer over liefde. Yesterday you mentioned love in the way that um, it um, tears us apart. Gisteren had je het over liefde op een manier alsof het ons uiteenrijdt. It's just um, burns don't know how to use the same words. Het, het brandt, maar ik weet niet zo goed hoe ik jouw woorden moet gebruiken. Consumes us. Het verteert ons. Yeah. Doesn't tear us apart, it consumes us. Now my question. Het rijdt ons niet uit elkaar, het verteert mm -hmm. ons. Question is that uh, when I know uh, love in this way uh, gives me very painful painful experiences. Als, en, en maar mijn vraag is, wanneer ik liefde op deze manier ken, dan geeft het me pijn. Nou, um, what comes up spontaneously is how can we recognize where we are talking about love here? Maar wat er nu bij me naar boven komt is hoe, hoe kunnen we herkennen dat we over liefde hebben? How can we eh, determine? How can we? How can I? have this experience to really experience love, self love. I en hoe kan, ik, hoe kan ik deze ervaring hebben waarin ik echte eigenliefde liefde ervaar? I love that you ask. Ik vind het heerlijk dat je het vraagt. Judge your neighbor, write it down. Ask four questions, turn it around. Oordeel over je naaste, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om. And know for yourself what is true for you, not us. En kom er dan achter wat de waarheid is voor jou, niet voor ons. That's what I hear you asking. Want dat is wat ik hoor dat je vraagt. The work takes you inside of you. All the answers are there. Het werk neemt je mee naar binnen bij jezelf en alle antwoorden liggen daar klaar voor je. Just judge your neighbor and begin or not. Je oordeelt gewoon over je naaste en dan begin je of niet. You're welcome. You might judge the most wonderful person you've ever known. En je kunt je zou kunnen oordelen over de meest fantastische persoon die je ooit gekend hebt. And turn it around and experience the kiss. En draai het dan om en ervaar dan die zoom, Waiting inside of you. Die binnenin je op jou wacht.